Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïense leger zegt dat het nog altijd in de Russische regio Koersk vecht met de Russen. Op een kaartje van het leger is te zien dat het gaat om een gebied van enkele tientallen vierkante kilometers. Eind vorige maand claimde Rusland dat het weer de volledige controle had over Koersk. Oekraïne was die Russische regio vorig jaar augustus binnengevallen. Rotterdam herdenkt de komende week het bombardement op de stad. Dat is op 14 mei precies 85 jaar geleden. Op grote schermen zijn vanaf vanochtend de namen te zien van slachtoffers. Dan kan je er foto's op zien. Op allerlei grote schermen komen al die gezichten en, en die herdenkingen te zien. Ja, ja. Maar ook op KPN-gebouwen naast Erasmusbrug, op Ahoy zelf. Waarom is het eh, belangrijk om te herdenken dit? Ja, dat, dat is deze stad. Kijk, en het bombardement heeft deze stad veel narigheid gebracht. Maar het is wel de stad die het nu is. Het hoort bij ons. Ook worden er deze week foto's geprojecteerd op bomen en gebouwen. Een Limburgse wethouder heeft brokken gemaakt na een bezoek aan een bierbrouwer. Er stond ook een proeverij op het programma. Toen de wethouder na afloop achter het stuur stapte om naar huis te gaan... knalde hij tegen een tuinmuurtje en een geparkeerde auto. Hij zegt zelf dat hij per ongeluk het verkeerde pedaal indrukte. De wethouder heeft sorry gezegd. Zijn partij zegt dat ze hem erop aan gaan aanspreken. De apenkop, de oude trein met de bolle neus, is vanaf vandaag weer terug op het spoor. De komende twee jaar worden ze ingezet tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Dat is nodig, omdat de treinen die daar normaal rijden worden opgeknapt. Het zal wel even wennen zijn. De oude treinstellen hebben bankjes in plaats van stoelen en geen airco en wifi. Zaterdag maakte hij al een proefrit en deze jongens vonden het top. Heel leuk en goed. Eh, gewoon oud spul. Tot nog de oude bankjes in plaats van stoelen erin zitten. En dan zit gewoon echt zo fijn. De apenkop wordt in principe alleen ingezet in de ochtendspits. Het weer nog. Vanochtend vooral in het noorden wat wolken en kans op een buitje. Vanmiddag is het vaker droog en er zijn ook opklaringen met best wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A7 is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... heb je daardoor 35 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A10 staat ook nog file voor knooppunt De Nieuwe Meer op de Ring Zuid van Amsterdam.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 Bring this back with a lot of devotion. Shit, shit, shit, close your eyes just to get into the ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you, I wanna give you. a lot of devotion. You know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.